Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een van de twee piloten was tijdens de crash niet in de cockpit. Een onderzoeker heeft tegen de New York Times gezegd... dat op de opnames uit de cockpit te horen is dat de piloot op de deur bonst. De anonieme onderzoeker zegt dat er geen antwoord kwam... en dat later te horen is dat de piloot probeert de deur in te trappen. De eerste slachtoffers van het ongeluk zijn inmiddels geborgen. Om hoeveel lichamen het gaat is niet duidelijk. Identificatie zal waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen. De Airbus boorde zich met volle snelheid in de bergen... waardoor er van het toestel weinig over is en de slachtoffers ernstig verminkt zijn. De Amerikaanse ambassade in Oeganda waarschuwt dat er mogelijk binnenkort een aanslag wordt gepleegd in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens de Amerikanen zijn westerlingen het doelwit. De Verenigde Staten hebben uit voorzorg een paar evenementen in Oeganda afgelast en ook zullen er zwaardere veiligheidsmaatregelen zijn bij hotels en andere plaatsen waar westerlingen samenkomen. In Irak hebben straaljagers bombardementen uitgevoerd op de stad Tikrit. Dat meldt correspondent Lex Runderkamp, die is in de regio. Mogelijk zijn het vliegtuigen van de internationale coalitie... onder leiding van Amerika, die strijdt tegen de terreurgroep IS. Eerder vandaag zei de Iraakse president dat zijn land rekent op luchtsteun... om IS uit het strategisch belangrijke Tikrit te verdrijven. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen is er eerst wat zon, later op de dag vanuit het westen opnieuw regen. Dan staat er een stevige zuidwestelijke wind en wordt het zo'n 8 graden.